Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. IDNT stopt met de festivalrechtszaak. Het bedrijf wilde mede namens tientallen andere evenementenorganisaties afdwingen... dat er meer mogelijk wordt voor eendaagse evenementen. Bijvoorbeeld meer dan 750 bezoekers. IDNT vond dat de overheid deze maatregel niet goed heeft onderbouwd. Maar na het inzien van allerlei adviezen die het kabinet heeft gekregen... denkt IDNT dat na de rechterstappen weinig zin meer heeft. Er is iemand opgepakt voor mishandelingen op Mallorca. Het is een man van 19 uit Hilversum. Hij wordt verdacht van het schoppen van twee mensen. Niet van het schoppen van Carlo van 27 uit Waddingsveen... die na zijn mishandeling op Mallorca overleed. Het is de eerste arrestatie voor die mishandelingen. Het OM denkt dat er misschien nog wel meer komen. Wij zijn eh, bezig met het onderzoek. Eh, en als dat aanleiding geeft tot nieuwe aanhoudingen, dan gaan we die doen. Een bronzen plak voor Nederland bij het paardrijden. Springruiter Michael van der Vleuten pakte samen met zijn paard Boviel Z de derde plek. Het goud was voor een Brit, het zilver voor een Zweedse springruiter. En honderden mensen mogen niet meer op het verjaardagsfeestje van Barack Obama komen. De oud-president had bijna 500 man uitgenodigd zaterdag voor een tuinfeestje bij zijn huis. En Pearl Jam zou bijvoorbeeld ook komen optreden. Obama's 60th birthday is happening this weekend. There's going to be, you know, more than 400 people at the event. And, you know, there's going to be golfing all weekend, events, a Friday um, situation, a dinner. And there are big names that are coming on to the island. My island insider says that it's going to be unbelievable. A and Friday situation? Yeah. yeah. Maar al die mensen op een feestje, dat kan echt niet, is de kritiek. Nu de Delta-variant flink rondgaat in Amerika. Daarom ziet Obama af van het grote feestje. Alleen familie en goede vrienden zijn welkom voor een puntje taart. Heb ik het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag hier en daar een buitje, soms met onweer. Het is 21 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 pasando los años y el niño lindo de abogado, un gran militar. No te olvides amor feel van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. to see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fight. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment. that clever Take a parachute and go There's gonna have to be some danger Take a parachute and jump You're gonna have to take flight If the wind don't catch you, I will let you down.